Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het Wassenbeeldenmuseum Tussauds in Amsterdam is ontruimd. In het pand naast het museum is brand uitgebroken. Vanwege de rookontwikkeling zijn de bezoekers van Madame Tussauds geëvacueerd. Volgens een medewerker van het museum lopen de beelden vooralsnog geen gevaar. Het treinverkeer op het Damrak en het Rokin in Amsterdam zijn stilgelegd. De ebola-epidemie in West-Afrika heeft grote gevolgen voor de economie van de zwaarst getroffen landen. De Wereldbank voorspelt dat het bruto nationaal product in Liberia, Sierra Leone en Guinea met 360 miljoen dollar daalt. Dat komt vooral doordat niemand meer zaken durft te doen met de getroffen ebola-landen. Ook durven arbeiders in de landen zelf niet meer te werken. In Iran zijn zes jongeren veroordeeld omdat ze in een internetfilmpje dansen op het nummer Happy van Pharrell Williams. Drie mannen en drie vrouwen krijgen een voorwaardelijke straf van zes maanden cel en 91 zweepslagen. In de video is te zien hoe ze in de straten van Teheran dansen en zingen. De vrouwen dragen geen hoofddoek, wat in Iran verplicht is. De zes moesten eerder al berouw tonen op de Iraanse tv. President Rouhani had kritiek op hun arrestatie. Hij vindt dat Iran niet zo streng moet zijn. In Schotland wordt nog overal campagne gevoerd om de kiezer over te halen om voor of tegen de onafhankelijkheid te stemmen. Verwacht wordt dat een record aantal mensen naar de stembus gaat. Rond 11 uur had 18,5% van de Schotten gestemd. Ongeveer 4 miljoen Schotten kunnen tot 11 uur vanavond hun stem uitbrengen. Verwacht wordt dat de uitslag morgenochtend vroeg bekend is. Zeiler Nicolas Heiner heeft in het Spaanse Santander voor de tweede Nederlandse wereldtitel op één dag gezorgd. Door in de laserklasse de afsluitende medal race te winnen. Eerder op de dag won Marit Bouwmeester ook al WK goud in de laser radiaalklasse. klasse het weer volop zon en 22 tot 26 graden. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en vallen er wat buien, mogelijk met onweer. Morgen vooral in het oosten en noordoosten kans op regen. In de rest van het land breekt de zon weer door en het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 4 kilometer. Op de A13 Den Rotterdam tussen knooppunt Ippenburg en Delft 4...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 krijgt u in de volgende twee uur regio nieuws met berichten en informatie uit de gemeente rondom Zandvoort... en rondom de klok van half zes het weer voor het komend weekend. Maar vooral lekkere muziek uit heden en verleden. Mijn naam is Hans Wassenaar. Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. yesterday. Love was such an easy. zoals elke week ben ik begonnen met een plaatje van, van The Beatles, Yesterday. En voordat we verder gaan met ABBA, heb ik een kleine mededeling voor u. Op zondag 28 september het grote Shanti Korenfestival. Op vijf locaties, zowel in het centrum als op het strand... treden dit jaar maar liefst elf koren op met shanties en zeeliederen. Daarom volgende week in Muziekpoelen van Lijf om 4 uur middags een special over dit fenomeen. Speciale gasten zijn mede-organisator Ben Zonneveld en VOC-zanger Leo van der Veen. Dus luisteren. open my front door at eight o'clock or so. And stopped along the way to buy some Chinese. Pot burrelende herten tijdens de wildmaand in Zandvoort. In oktober wordt Zandvoort aan zee wild. De directe aanleiding voor dit thema wordt gevormd door een jaarlijks terugkeerend fenomeen in de Amsterdamse waterleidingduinen, de bronstijd. Enkele honderden herten in het natuurgebied gaan in oktober op zoek naar een partner om mee te paren. Luid burrelend laten de hertenbokken weten dat ze klaar voor de strijd zijn. Een onvermijdelijke strijd, zo blijkt al snel want het dreunende geluid van botsende geweien is gedurende de bronstijd veelvuldig te horen. Reden te meer om uitgebreid aandacht te geven aan dit prachtige paringsritueel en Zandvoort aan Zee in oktober wild maakt. In iedereen de gelegenheid te geven dit prachtige natuurfenomeen te kunnen aanschouwen... worden er in oktober speciale bulwandelingen georganiseerd. Tijdens deze wandelingen door de Amsterdamse waterleidingduinen... neemt onze gids u mee naar de beste plekken om brullende en strijdende herten te zien. Een fantastisch schouwspel dat u niet mag missen. De wandeling vindt plaats op iedere zaterdag, zondag en donderdagen in oktober en starten om half vier middags. Speciaal voor de jonge geïnteresseerden worden er in de herfstvakantie kinderburrelwandelingen georganiseerd. De themamaand wordt ondersteund door een Wild in Zandvoort pagina op de website van VVV Zandvoort. Zo is er volop aandacht voor de geweldige natuurgebieden die Zandvoort aan zee omringen en de recreatiemogelijkheden die deze bieden. Zoals fietstochten en georganiseerde wandelingen door onze gebieden. Ook is er plaats voor de heerlijke wilde zomerse keuken wel en de verblijfsarrangementen. Wilt u meelopen met een van de burlwandelingen? Koop dan vooraf uw voucher bij VVV Zandvoort. Wees er wel snel bij, want per wandeling is er ruimte voor maximaal 20 personen. Voor meer informatie kijkt u op www.vvvzandvoort.nl Paese mio che stai sulla collina disteso come un vecchio addormentato la noia, l'abbandono, il niente, sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? So partire vedrà e sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei sono quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa tutto se me va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà la mia vita che lo sarà, Con me porto la guitarra e se la notte piangerò, De una legna de paese suonerò. amore mio ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore, ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò, che sarà, che sarà, che sarà. bodies desire woensdagavond 24 september om half acht avonds... in Bioscoop Circus Zandvoort aan het Gasthuisplein 5... vertoond en ingeleid door plaatsgenoot en filmer Thijs Okkersen... toegangsprijs 7,50 met koffie of thee en koek. Die vrouw der policisten. Duitse familiegeschiedenis in een kleine provinciestrad. Christine en Oewe leiden met hun dochtertje Clara een rustig leven in een grensstadje. Zo lijkt het. Beetje bij beetje, hoofdstuk na hoofdstuk, zonder oponthoud... ontvouwden zich fragmenten van hun leven voor onze ogen. Tot zowel als wij en zij onherroepelijk vastzitten in hun tragedie. close luistert naar het leukste radiostation van Nederland. summertime blues.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 Door stroming en hoge golven raken zwemmers en watersportliefhebbers soms in de problemen. Ze drijven af of raken onderkoeld. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden hebben we de ZRB, de Zandvoortse Reddingsbrigade. Deze organisatie drijft geheel op vrijwilligers en zijn afhankelijk van giften en donaties. Gemiddeld wordt naast de reguliere patrouilles ongeveer 300 keer per jaar een beroep op de kennis en de expertise van de hulpverleners gedaan. Daarom steunt deze fantastische organisatie met een gift. Een gift kunt u doen aan de Zandvoortse reddingbrigade van Spijkstraat 135 in Zandvoort. Giro nummer 165511. Ik herhaal giro nummer 165511. Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw steun. evenementenagenda van deze week. De 21e Kofferbakmarkt Gasthuisplein van 10 uur tot 4 uur middags. De 21e Kerkpleinconcert Prinses Christina Concours Protestantse Kerk aanvang om 3 uur middags. De 26e Museumpodium Franse Sanctions met Chantal. Zandvoortsmuseum Museum aanvang om 14.30 uur. De 27e, de Oktoberfeest, ook hier. Muziekfeest op het Raadhuisplein aanvang 8 uur s avonds. Ook de 27e Dorstomroeperconcours Kerkplein van half 2 tot half 5 middags. 28e, en daar komt die, Shanti Festival in het centrum van 10.30 uur 30 tot 16.30 uur. 30. And I was thinking about you guys yesterday. I've been here three times before and... I think I understand a little bit how you feel about some things. It's none of my business how you feel about some other things, and I don't give a damn how you feel about some other things. But anyway, I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin.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 San Quentin, I hate every inch of you. Doe mee aan het behendigheidsparcours tijdens de mobiliteitsdag. De mobiliteitsdag is dit jaar op 24 september om 2 uur s middags op het terrein van Nieuw Unicum. Ook Zandvoort, steunpunt, voor heel Zandvoort organiseert deze dag en nodigt u van harte uit om mee te doen. Dit evenement is voor alle leeftijden. De mobiliteitsdag is voor iedereen die zich voortbeweegt in een rolstoel of een scootmobiel. De veiligheid staat bovenaan. Maar gezelligheid en ontspanning zijn goed voor een gezamenlijke tweede plaats. Eerst zien, dan geloven. Coureurs kunnen zelf bepalen waaraan zij mee willen doen. Een behendigheidsparcours, een rolstoelrace, handmatig of elektrisch en een scootmobielrace. Huisband Building of Sand zal optreden net als DJ Roberto. De regemeester geeft een startschot om twee uur s middags. Alle Zandvoorters kunnen komen aanmoedigen, want... geen wedstrijd zonder enthousiast publiek. Aanmelden als deelnemer. Telefoon 5740330. Ik herhaal 5740330. Nieuw Unicum, gebouw De Boog. Direct rechts als u het terrein opkomt. geleider jeugdhonk gezocht. Het jeugdhonk in Club Stijl voor Zandvoortse jongeren van 12 tot 18 jaar... is geopend op maandag en woensdag van 18.30 uur tot 22 uur. Het is in eerste instantie een ontmoetingsplaats... waar er wordt ook regelmatig activiteiten georganiseerd. Met mooi weer gaan ze bijvoorbeeld lekker naar het strand om te zwemmen of te beachvolleyballen. Ben jij boven de 18? Heb, heb je iets met tieners? Lijkt het je gaaf om met een leuke team met je jeugdhonk te begeleiden? Om mee te denken in de organiseren van activiteiten? Neem dan contact op met Floortje Valk of via f.valk.plut.zandvoort.nl. Ze maakt dan een afspraak zodat je een keertje kan komen kijken. I think about my baby, a perfect little lady. I think about her shiny golden hair. I've never been a dreamer, but every time I see her, I start to float away into the air. up in the morning without a single warning. Before I finish yawning, she's there. I think about my Bioscoopprogramma Circus Zandvoort. Van 18 september tot 24 september. Hoe ten je een draak? Nummer 2. 3D in het Nederlands. Intree 6 jaar. Zaterdag, zondag en woensdag om 13.30 uur. Kasper en Emma, beste vriendjes. Zaterdag en zondag en woensdag om 15.30 uur. Alle leeftijden. De Founder van Stars de laatste week. Donderdag, vrijdag. Zaterdag, zondag, maandag en dinsdag om 7 uur s avonds. 12 jaar. Lucy, ook de laatste week. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. 21 uur 30. En de intree is 16 jaar. Make it mine. Make it mine. Please make it mine. Three coins in the fountain, each one seeking happiness. Thrown by three hopeful lovers, which one will the fountain bless? Three hearts in the fountain each heart longing for its home. There they lie in the fountain, somewhere in the heart of Rome. shine. Just one wish will be granted. One heart will wear a valentine. Make it mine. one will the fountain bless? Which one will the fountain bless? Three coins in the fountain, through the ripples, how they shine. Just one wish will be granted One heart will wear a valentine. Make it mine, make it mine. Make it mine. Het jeugdhok van Pluspunt is meer dan een hangplek voor jongeren alleen. Regelmatig worden er activiteiten ontplooid, zoals binnenkort een cursus zelfverdediging. Is een initiatief om realistische zelfverdediging over te brengen op mensen van alle leeftijden. Hoe blijf je in een veilige zone en welke techniek kun je toepassen als je qua kracht nooit zult winnen? Op maandag 22 september geven zij de eerste van een aantal trainingen in Jeugdhong Zandvoort. In Kloosterstraat 1A. Het Jeugdhonk is geopend van 18.30 tot 10 uur s avonds. Alle Zandvoortse jongeren, jongeren tussen 12 en 18 jaar zijn van harte welkom...